Dat zegt de Cypriotische minister van Justitie. Hij zegt dat de daders na de grafschennis losgeld hebben geëist. Het lichaam van Papadopoulos werd eind vorig jaar opgegraven en meegenomen. Onlangs werd na een tip een lijk gevonden op een kerkhof bij de hoofdstad Nicosia. DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat het het lichaam is van Papadopoulos. Wie er achter de grafschennis zitten is nog altijd onduidelijk. Onbekenden hebben vorige week een strooptocht gehouden langs vier kerken in Noord-Holland. In Hoorn, Medemblik, Wervershoofd en Minnemeer werd bij kerken ingebroken, waarbij vooral geld en apparatuur werden meegenomen. In één kerk hebben de inbrekers sieraden geroofd van een opgebaard lichaam. Op veel plaatsen is een groot tekort aan goede stallingsruimte voor een fiets. Vooral in stadscentra, bij basisscholen en bij sportvelden is de nood hoog. Dat stelt de Fietsersbond na een onderzoek in 43 gemeenten. Verder kan op veel plaatsen de fiets niet goed worden vastgezet aan een rek. Daardoor neemt de kans op fietsendiefstal toe, zegt de Fietsersbond. In de Pyreneeën zijn veel wegen ontoegankelijk geworden door sneeuw. In de Spaanse regio Catalonië is gisteren op sommige plaatsen 50 centimeter sneeuw gevallen. Zo'n 200.000 huishoudens zitten zonder stroom en de meeste scholen zijn gesloten. In het zuidwesten van Frankrijk kwamen treinen op de besneeuwde sporen stil te staan. Op het WK Hockey in India heeft Duitsland de halve finale bereikt. De Olympisch kampioen en titelverdediger versloeg in de laatste groepswedstrijd Nieuw-Zeeland met 5-2. Nederland zit in dezelfde pool en begint rond deze tijd aan zijn laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Korea. Een gelijkspel is genoeg om als eerste in de pool te eindigen. Als dat lukt speelt Oranje donderdag in de halve finale tegen Engeland.